Er kwamen in december 15.000 werklozen bij, meldt het CBS. In heel 2013 steeg het aantal werklozen met 100.000. Het zijn er nu 668.000, dat is 8,5% van de beroepsbevolking. Sinds de zomer daalde de werkloosheid licht, maar die trend is nu dus doorbroken. In Leusden is een Rwandees van 54 aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De man zou verantwoordelijk zijn geweest voor de voorbereiding en uitvoering van moordpartijen op Tutsis in de hoofdstad Kigali. Hij was de leider van een beruchte extremistische partij. Waarschijnlijk wordt de man uitgeleverd aan Rwanda. Tijdens de oorlog tussen Hutus en Tutsis werden in drie maanden tijd 500.000 tot 1 miljoen mensen vermoord. Al-Qaeda roept extremistische rebellengroepen in Syrië op om niet meer tegen elkaar te vechten. De leider van de terreurorganisatie, Al-Zawahri, wil dat een speciaal comité de meningsverschillen bijlegt. De laatste tijd wordt er meer tegen elkaar gevochten dan tegen het leger van president Assad. Meestal gaan de gevechten over grondgebied of macht. In België zijn ecstasypillen opgedoken waar gebruikers aan kunnen doodgaan. Volgens de Belgische overheid is het gehalte van het actieve bestanddeel MDMA ongewoon hoog. De pillen werden ontdekt in Brussel. In het bedrijfsleven krijgen steeds minder topbestuurders een optiepakket als beloning. In 2003 kregen 275 bestuurders zo'n pakket, vorig jaar nog 45, schrijft de Volkskrant. De regelingen lagen de afgelopen jaren onder vuur... omdat topmannen soms tientallen miljoenen euro's meekregen. Nu krijgen ze vaak prestatieaandelen. Die worden pas verzilverd als bepaalde doelen zijn behaald. Het weer. In een strook van Noord-Brabant naar de Wadden valt regen en motregen. In het oosten en zuidwesten is het droog. Het wordt 2 tot 7 graden. Morgen zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk 4 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer.